Gert met het NOS Journaal. Vlaanderen wil roken in de auto verbieden als er ook kinderen mee rijden. Minister van Leefmilieu Schouwvliegen komt nog voor de zomer met een wet. Oud-wielrenner Liewe Vestra heeft in zijn carrière doping gebruikt. Hij geeft toe dat in zijn biografie die dinsdag verschijnt. De tweevoudig Nederlands kampioen tijdrijder zegt dat hij geen keuze had omdat hem al snel duidelijk werd dat met alleen hardtrainen trainen hij niet kon winnen. Steeds meer mensen werken s'nachts, blijkt uit een rondgang langs onder meer uitzendbureaus. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er nu al meer dan 730.000 mensen voornamelijk s'nachts werken. De groei wordt vooral veroorzaakt door de enorme stijging van het online winkelen. Veel bestellingen worden s'nachts verwerkt. Wie vaak s'nachts werkt kan last krijgen van fysieke en geestelijke problemen. Banken en verzekeraars gaan mensen financieel helpen die hun huis willen verduurzamen. Dat hebben ze afgesproken tijdens een expeditie op de Noordpool... waar ze hebben nagedacht over maatregelen die goed zijn voor het klimaat. Mensen die hun huis willen isoleren krijgen voortaan sneller en goedkoper een financiering. De extra miljoenen die het Nederlands Forensisch Instituut heeft gekregen... om het onderzoek op het vereiste niveau te brengen, zijn alweer op. De organisatie had 3 miljoen euro extra van het kabinet gekregen. Minister Grapperhaus waarschuwt dat politie en justitie scherpere keuzes moeten maken... Door geld- en capaciteitsgebrek kan niet alles worden onderzocht.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 I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy. I need peace, I need love, I need all the things that fall above.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 You shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up. Don't go now, please go. I don't know. Shut up, just shut up, shut up, shut it up, just shut up, shut up.